Dit is Doral Begens met het NOS-journaal. De Palestijnse president Abbas heeft het ontslag aangekondigd van de Palestijnse eenheidsregering. Daarin werken Fatah en Hamas sinds een jaar samen. Volgens Abbas is het de schuld van Hamas dat het niet werkt in Gaza, waar Hamas de dienst uitmaakt. Hamas zou van de Gazastrook een onafhankelijk islamitisch land willen maken. Hamas beschuldigt Fatah van het tegenhouden van nieuwe verkiezingen... uit angst dat die zullen worden verloren. Abbas zei er niet bij wanneer hij het ontslag zal aanbieden, maar het wordt binnen enkele dagen verwacht. De Turkse oud-president Süleyman Demirel is overleden. Hij overleed in een ziekenhuis in Ankara, zo melden Turkse media. Demirel was zeven keer premier van Turkije, tot hij in 1993 tot president werd gekozen. Dat bleef hij één termijn, tot 2000. Demirel was 90 jaar. Het aantal doden na de overstromingen in de Georgische hoofdstad Tbilisi is opgelopen tot 19 en nog zes mensen worden vermist. De overstromingen zijn de ergste in 50 jaar in Tbilisi. Enkele tientallen huizen zijn weggevaagd, zo'n 300 inwoners zijn dakloos geraakt. Zondag liep ook de dierentuin onder water, waardoor wilde dieren konden ontsnappen. Inmiddels zijn de meeste dieren weer teruggebracht naar de dierentuin of gedood. Geen van de leeuwen en tijgers van de dierentuin heeft de overstroming overleefd. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan op het WK in Canada door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de vier beste nummers drie van de zes groepen. Nederland eindigde na de 1-1 van gisteren tegen Canada als derde in groep A met vier punten. In groep B werd Thailand derde met drie punten. En in groep C verloor vannacht Zwitserland met 2-1 van Cameroen. Daardoor werd Zwitserland in die groep derde, maar ook met maar drie punten. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen in de achtste finales tegen Japan of Duitsland. Het weer, het is droog met opklaringen. Overdag eerst zon, dan wordt het 20 tot 22 graden.